provincies op scherp gezet. Bleker sloot onlangs een akkoord met een delegaties over het overdragen van taken voor natuurbeheer en zo'n 600 miljoen euro aan bezuinigingen. Maar verschillende provincies zien daar niets in. De euro staat voor het eerst in 11 maanden onder de psychologisch belangrijke grens van 1,30 dollar. De Europese munt is door de schuldencrisis al weken aan het dalen, zowel ten opzichte van de dollar als de Japanse yen. Beleggers zijn bang dat sommige eurolanden binnenkort een lagere kredietwaardigheid krijgen. Ook denken veel beleggers en deskundigen dat de gemaakte afspraken tijdens de EU-top van vorige week de problemen niet zullen oplossen. Een oud F-16-piloot is veroordeeld tot vijf jaar cel voor spionage. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat hij geheime informatie wilde verkopen aan Rusland. De oude F-16-piloot Chris V. zat in geldnood en zou aan de deal met de Russen 500.000 euro verdienen. Zijn vermoedelijke contactpersoon, een Russische diplomaat, is nooit gehoord... omdat Nederland de relatie met Rusland niet op het spel wilde zetten. Een man van 44 is in het ziekenhuis van Doetinchem geopereerd omdat er een handrem van zijn fiets in zijn been zat. Hij was gevallen met de fiets en daarbij kwam de handrem in zijn been te zitten. Hulpverleners knipten de remkabels los en maakten het stuur los. Daarna werd de man met stuur en al naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe een bui, en in het noorden kan het nog even omweren. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar minder wind en ook iets frisser. Dit was het NOE. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Diemen en Muiden 2 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 6. A9 Amstelveen richting Diemen verkropen Diemen 2. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. Op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de Rai 2 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht voor Reewijk 6. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 2. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Thomassentunnel 2. A20 richting Gouda voor knooppunt 3 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor afrit en Dolder 2 voor Leusden 2. A28 van Amersfoort naar Utrecht voor afrit en Dolder 2.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 De NV Ajax en de commissarissen Ten Haven, Davids, Olvers en Reumer gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter in Haarlem. Die schortte maandag de benoeming op van de directeuren van Gaal en Sturkenboom, omdat hij ervan uitgaat dat de aandeelhouders het vertrouwen in de raad van commissarissen van Ajax zullen opzeggen. De commissarissen, behalve Kruif, had